Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. De MH17-ramp te vervolgen. Dat verzoek legt Nederland samen met Maleisië, België, Australië en Oekraïne bij de VN neer. Premier Rutte heeft dat bekendgemaakt. Rusland heeft in de Veiligheidsraad gezegd dat het nog veel te vroeg is om na te denken over hoe de verantwoordelijken voor de ramp vervolgd moeten worden. Pas deze week is er een conceptrapport verstuurd over het eerste onderzoek naar de ramp. Als een van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad... kan Rusland met een veto een tribunaal blokkeren. Taxichauffeurs voeren weer actie op Schiphol. Boze chauffeurs hebben de taxistrook voor de aankomsthal geblokkeerd. Dat leidt tot overlast voor klanten. Tot enkele maanden geleden mochten alleen taxis met een speciale Schiphol-vergunning klanten oppikken op Schiphol. Dat zijn taxis van twee bedrijven die uit een aanbesteding naar voren waren gekomen. Zo wilde de gemeente Haarlemmermeer het ronselen van klanten tegengaan. Andere taxis mochten wel passagiers brengen, maar niet meenemen van de luchthaven. Twee inwoners van Almere zijn aangehouden omdat ze een NS-beveiliger mishandeld zouden hebben op station Almere Centrum. Het gaat om een 33-jarige man en een 24-jarige vrouw uit die plaats. Volgens de politie trapte de man een toegangspoortje op het station met geweld open. Daarna viel de man de beveiliger aan die hem daarop aansprak. De vriendin trapte de beveiliger in zijn kruis. De man en zijn vrouw zijn opgepakt en vastgezet. Tijdens de Tour de France in Nederland zet het Rode Kruis dagelijks meer dan 20 speciale fietsambulances in. Het gaat om speciaal getrainde fietsers die eerste hulp kunnen bieden. Hulpverleners kunnen zoveel sneller bij een ongeval zijn. De fietsers worden via een chip gevolgd door het ambulancepersoneel... dat daardoor ook sneller weet waar het naartoe moet. De fietsende hulpverleners komen later dit jaar ook in actie tijdens SEAL. Het weer, veel zon, in het binnenland 29 tot 32 graden. Morgen erg warm, 29 tot 36 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat door een ongeluk tussen Muiden-Oost en Naarden 7 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht-West 6 kilometer file.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 I got my first real six string. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. place I'd rather be. Yeah. walks right up your side. So we should just do it. Cause I don't wanna risk of being right.